hebben op een bijeenkomst aangegeven dat ze met rust gelaten willen worden. Ook hekelen ze media die privéfoto's gebruiken die op websites als Hives en Facebook staan. De bijeenkomst was vanmiddag in Hoofddorp. Onder meer premier Balkenende en minister Verhagen waren daarbij aanwezig. Ze noemden de bijeenkomst, waar zo'n 500 nabestaanden naartoe waren gekomen, indrukwekkend. Volgens Verhagen krijgt Nederland alle medewerking en ondersteuning van de Libische autoriteiten. Hij zegt dat hij niet twijfelt aan de kwaliteit van het Libische onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp. Het aantal Nederlanders dat gisteren is omgekomen bij de vliegramp is vanmiddag bijgesteld naar 70. Eerst werd op basis van gegevens van twee touroperators uitgegaan van 61 Nederlandse slachtoffers. Maar nu blijkt dat 9 Nederlanders op eigen gelegenheid in het toestel zaten. In Enschede is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de vuurwerkramp, vandaag precies 10 jaar geleden. Om vijf voor half vier, het tijdstip waarop de ramp begon, werden alle kerkklokken in de stad geluid. Ook werden de namen van de overledenen voorgelezen. Bij de vuurwerkramp in Enschede kwamen 23 mensen om het leven. Voor de kust van Venezuela is een gasplatform gezonken. Alle 95 medewerkers zijn in veiligheid gebracht. Volgens de eigenaar van het platform is het nog niet duidelijk hoe het platform heeft kunnen zinken. De regering van Venezuela zegt dat de omgeving geen gevaar loopt en dat er geen milieuramp dreigt. De eerste promotie-degradatiewedstrijd tussen de Rotterdamse voetbalclubs Excelsior en Sparta is onbeslist geëindigd. Het werd 0-0. Zondag is de beslissende wedstrijd, dan speelt Sparta thuis. De andere eredivisieclub in de nacompetitie, Willem II, verloor vanmiddag met 1-0 bij Go Ahead Eagles. In de finale van de play-offs om Europees voetbal is ook de eerste wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won met 2-0 bij Roda JC. Het weer, koelt vanavond flink af.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 de pijn vervaagt. We zullen ze moeten delen.